7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor alle 28 lidstaten. Hij zegt dat de meeste afspraken niet alleen voor de Britten gelden, maar ook voor alle andere landen. Zo kan ook Nederland straks de kinderbijslag voor buitenlandse werknemers verlagen als hun kinderen nog in het buitenland wonen. De Britse premier Cameron is tevreden met het akkoord en wil nu snel een datum voor een referendum prikken. Hij gaat dan campagne voeren om in de EU te blijven. De Italiaanse schrijver Umberto Eco is overleden. Hij brak in 1980 door met De Naam van de Roos, een historische misdaadroman over de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen. Andere bekende boeken zijn De Slinger van Foucault en De Begraafplaats van Praag. Umberto Eco was 84 jaar. In Turkije is activist en journalist Rami Jara vrijgelaten. De Britse Syriër werd woensdag in Turkije aangehouden bij de Syrische grens. Waarom is onduidelijk. Jara schrijft op Facebook dat hij veel vragen heeft. Bijvoorbeeld waarom hij vast zat met terreurverdachten. Jara werd bekend door zijn blogs over de Syrische burgeroorlog. Minister Ascher noemt het een drama dat VND verdwijnt. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei Ascher dat het voor veel ontslagen werknemers moeilijk zal zijn ander werk te vinden. Hij wil hen helpen door de brug-WW versneld open te stellen. Daardoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die nog moeten worden omgeschoold. Bewoners van het migrantenkamp bij Calais hebben tot dinsdagavond de tijd gekregen om te vertrekken. Daarna wordt het kamp, ook wel bekend als de jungle van Calais, ontruimd en afgebroken. De Franse autoriteiten willen de bewoners onderbrengen in fatsoenlijke opvang verder van de haven. Veel migranten wachten in Calais op een kans om illegaal mee te liften in een vrachtwagen of trein naar Engeland. Het weer, de dag begint op veel plaatsen droog, maar vanmiddag gaat het flink regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen regen en veel wind. Vooral aan de kust wordt het dan een onstuimige dag. Dit was het NOS Journaal.